Tegenstanders van het militaire regime werden toen opgepakt en doodgeschoten. De advocaten van Bouterse hebben deze week nog geprobeerd om de celstraf tegen te houden... maar dat is dus niet gelukt. Twee jongens van 15 en 17 zijn opgepakt voor explosies in Amsterdam. Ze werden op heterdaad betrapt toen ze weer een bom wilden neerleggen bij een appartementencomplex. Bij datzelfde pand waren de dagen daarvoor ook al explosies. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dat de jaarlijkse dodenherdenking organiseert... wil de holocaust bespreekbaarder maken in de klas. Maar dat vooral met jonge leerlingen bespreken is best moeilijk, merken scholen. Daarom is er nu een boekje. Een van de dingen die erin staat is dat je dus gastsprekers bij je school eh, kunt halen... die een persoonlijk verhaal eh, vertellen. Ja, dat doet wel. Eh, dat, dat hebben we vandaag gedaan. maar ik denk wel meteen, dat moeten we eigenlijk vaker doen. Grote kans dat je er lekker warmpjes bij zit als je dit nu hoort. En waarschijnlijk was dat de hele dag het geval. Maar er zijn genoeg mensen die in de kou moesten werken. Marktkooplui bijvoorbeeld. Die moesten afzien, zoals in Den Bosch. Ja, koud hè. Koud, koud, koud. Maar we zijn goed aangekleed. En dat is heel belangrijk. Gewoon eh, eh, eh, een lekkere vintage jas aan. Nou ja, dat is het, ja. Nou. Veel kleren aandoen. Veel. Vier lagen. En dan uh, <laughs> op neerlopen, lopen. Beetje bewegen. Ik heb een skibroek aan, spijkerbroek, goede schoenen, handschoenen aan en een goede gebreide trui van mijn moeder. Echt een wollen trui. De meeste marktkooplui hadden niet eens een kacheltje, behalve de fruitkraam. Maar dat moest, want anders zou het fruit bevriezen. Het weer. Vannacht koelt het af naar min 7 op de meeste plekken. Morgen eerst zonnig, later bewolkt en het vriest dan ook niet meer. Het wordt 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Tussen Ilpendam en het Schouw drie kwartier vertraging door een ongeluk. De N247 Amsterdam richting Horen Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland een kwartier oponthoud.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 You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch nigga. What are you made up of? Oh? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What'd you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch. I'ma ruin you, cunt. top niggas, the two ones you fuck your gun to. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get him, bet you, won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too, where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie Q. what's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?